Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Drugsbaron geïnterviewd door acteur Sean Penn voor het blad Rolling Stone. Dat gebeurde in september in een bergachtig bosgebied in Mexico. El Chapo en Penn spraken in het diepste geheim zeven uur met elkaar. Het interview brengt de Mexicaanse autoriteiten in verlegenheid. Penn reisde samen met een zoon van El Chapo naar het interview. De zoon werd bij een militaire controlepost herkend, maar dat was geen enkel probleem. Volgens Ben maakt het drugskartel gebruik van informanten in het leger. De Mexicaanse autoriteiten zeggen op hun beurt dat ze van het interview wisten... en dat ze mede daardoor de schuilplaats van El Chapo hebben ontdekt. De drugsbaron werd vrijdag opgepakt. Gisteravond werd bekend dat Mexico hem wil uitleveren aan de Verenigde Staten. Bij een Russische luchtaanval in Syrië zijn tientallen doden gevallen. Doelwit was een rechtbank van Al-Nusra, een rebellengroep die gelieerd is aan Al-Qaeda. Volgens een Syrische mensenrechtenorganisatie zijn er 57 doden, onder wie 23 strijders van Al-Nusra, maar ook drie vrouwen en zeker één kind. Het gebeurde in de stad Marat al-Numan in het noordwesten van Syrië. De Russische luchtmacht heeft die stad al vaker aangevallen. In december vielen ook al tientallen doden bij een bombardement. Rond deze tijd vindt in Amerika de trekking plaats van de Powerball-loterij... met de grootste jackpot in de geschiedenis. Wie de zes getallen goed heeft, wint 900 miljoen dollar. Het bedrag is zo hoog doordat de jackpot al maanden niet gevallen is. Gebeurt dat nu weer niet, dan stijgt het bedrag waarschijnlijk naar 1,3 miljard dollar. Tot een uur geleden konden Amerikanen hun favoriete getallen aankruisen. En dat gebeurde massaal. De loterij verwachtte vandaag alleen al meer dan 200 miljoen formulieren te verkopen. Het is vooral de hoogte van de jackpot die de deelnemers aanspreekt. Want voor de winstkans hoeven ze het niet te doen.